Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een van de presidentskandidaten van Ecuador is doodgeschoten. Fernando Villavicencio werd na een politieke bijeenkomst aangevallen... en drie keer in zijn hoofd geschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De aanval gebeurde in de hoofdstad Quito. Volgens lokale media raakten nog acht anderen gewond. Over tien dagen zijn de verkiezingen in Ecuador voor de nieuwe president. Op een vakantiepark in Hinderlopen in Friesland is een chalet ontploft. Het huisje stond er pas net en was net één dag aangesloten. Er was niemand binnen, wel raakte een buurvrouw gewond. Het chalet is volledig verwoest en er lagen brandende stukken verspreid. De brandweer gaat uit van een gasexplosie. Het vakantiepark is na de explosie direct gesloten. Alle aanwezige gasten zijn naar andere vakantieparken gebracht. De Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez is overleden. Hij was bekend van Searching for Sugar Man, de Oscar-winnende documentaire over zijn leven. Rodriguez bracht in de jaren 60 en 70 muziek uit die aanvankelijk niet zo goed aansloeg. Later werd hij, zonder dat hij dat zelf wist, populair in Zuid-Afrika. Zijn kritische teksten sloegen aan bij de anti-apartheidsbeweging in het land. De documentaire Searching for Sugarman bracht Rodriguez wereldwijde erkenning. Sixto Rodriguez was 81 jaar. Een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui heeft aan zes mensen het leven gekost, meldt de burgemeester van het eiland. Een brandweerman moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Ook zijn door de brand gebouwen verwoest in de stad Lahaina, een toeristische trekpleister met historische panden. Vanwege het vuur zijn mensen in paniek de zee ingevlucht. De Amerikaanse kustwacht meldt dat 12 mensen uit het water zijn gered. Ook op andere Hawaïaanse eilanden zijn problemen door bosbranden. Op Big Island worden 200 huizen bedreigd door het vuur. Het weer, het is een graad of 9. Komende eh, dag een mix van zon en wolkenvelden.